Dit van der Linde met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een aanval uitgevoerd in centraal Gaza. Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat een drone een auto had geraakt... die daardoor in brand vloog. Volgens Israël was de aanval gericht op iemand van islamitische jihad... die een aanslag zou willen plegen. Of dat klopt is niet te controleren. Lokale medici zeggen dat er vier gewonden zijn. Over doden is niets bekend. Sinds 10 oktober geldt er een staakt het vuren. Zowel Israël als Hamas beschuldigen elkaar sindsdien van schendingen. De luchthaven van de Litouwse hoofdstad Vilnius is dicht vanwege weerballonnen die vanuit Belarus het land zijn binnengedreven. Het is de vierde keer deze maand dat het luchtverkeer op deze manier wordt verstoord. Volgens Litouwen worden de ballonnen gebruikt voor de smokkel van sigaretten. Het land zegt dat Belarus, een bondgenoot van Rusland, niets doet om aan deze verstoringen een einde te maken. De afgelopen weken waren er verschillende incidenten met ballonnen en drones bij Europese luchthavens. Het vermoeden bestaat dat Rusland achter de drones zit. Meerdere lijsttrekkers beloven compensatie voor de mijnbouwschade in Limburg. In het debat van het Zuiden spraken de partijen van een ereschuld die Nederland heeft. GroenLinks, PvdA, SP, PVV en VVD spraken over compensatie voor Limburgers. Ook werd gedebatteerd over de kwaliteit van drinkwater en oppervlaktewater. Zo willen CDA en SP dat bedrijven minder schadelijke stoffen lozen in het water. Ja21 wil het probleem oplossen door de normen voor waterkwaliteit minder streng te maken. Het weer, nu nog minder wind en regen, maar vannacht nemen de buien en de windkracht weer toe. Minima liggen tussen de 4 graden in Limburg tot 9 aan zee. Morgen ook buien, al is het in het zuiden in de middag droger. Er is ook veel wind en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.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 DJ Malzone. This is Intense Radio. intense. I've done my best to convince our benefactors that you are the finest the species has to offer. So far, they have accepted my offer. Dance, Radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo.